Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het koffertje is overhandigd aan de Tweede Kamer. En dat betekent dat we weten waar het geld naartoe gaat de komende tijd. In de troonrede van de koning ging het vooral over migratie, zorgen over de wooncrisis en een betere verdeling van inkomens. Dat is gedeeltelijk teruggekomen in die miljoenennota, weet politiek verslaggever Roel Bolsius. Als je kijkt naar asiel en migratie dan niet, dan werden er vrijdag vooral eh, stevige maatregelen aangekondigd die nog uitgewerkt moeten worden. Die zijn er dus nog niet, dus hoef je er ook nog geen geld voor uit te trekken. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de woningnood en de woningbouw... dan zie je een belastingmaatregel om het bouwen van woningen te stimuleren. En als je kijkt naar de verdeling van inkomen... dan zie je dat dit kabinet vooral kiest om het inkomen van werkenden eh, wat hoger te laten zijn. Vanaf morgen debatteren de fractieleiders van alle partijen over de plannen van het kabinet. De gemeente Westerwolde verwacht dat er ook komende nacht niet genoeg plek is voor iedereen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat betekent dat mensen dus weer moeten worden overgeplaatst naar andere locaties, zegt verslaggever Jeroen Gortworst vanaf het opvangterrein. Sowieso verwacht het COA vandaag nog een hoop mensen. Binnen zijn nog steeds weinig opvangplekken. Dus het belooft al met al toch wel weer een spannende avond te gaan worden hier in Tapel. Voor Lonneke van 21 uit Boekel in Brabant komt vandaag een droom uit. Ze staat in New York op de rode loper met een robotpak. Ze maakt vaker kostuums en video's daarvan plaatst ze op TikTok. Ineens werd ze benaderd door filmproducent Paramount... of ze voor de première van de nieuwe Transformers film een pak wilde maken... Nou, daar hoefde Lonneke niet lang over na te denken. Drie anderen gevraagd. Die komen alle drie uit Amerika. Dus uiteindelijk toen ik hoorde dat ik echt de enige was uit Europa. Toen was ik echt van... Ik hè, <laughs> gewoon zo'n boer uit, uit Brabant. Honderden uren heeft ze gewerkt aan het robotpak en het is dik twee meter hoog. Het weer, nauwelijks bewolking vanavond en vannacht. In het oosten is het mistig. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen een stukje warmer.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 Het gaat prima met haar. Toch vindt ze het niet erg als hij zich wendelt in een beetje plaatsvervangende ellende. Vooral als het zijn manier is om zijn eigen verdriet over de breuk te uiten. Patty Loveless. was de tweede nummer 1 hit van Patty Loveless. Het is een feel-good amazing nummer met een verrassend donker verhaal over een vrouw die hopeloos vastzit aan haar geliefde, hoe graag ze ook weg wil. is het favoriete album van de maand. De Cats klinken alsof ze rechtstreeks uit een ouderwetse honky-tonk bar komen, maar met een moderne twist. Just Another Night at Crutchies. Face down on the bar at Crutchies Cook was playing pool King Kevin at the foosball table Kurt was out smoking a do. The Crutchfield Choir was in the house Big O was playing a tune The monk was blowing a jug rhythm. The Baron and Gordy there too. Just another night at Crutchies over on Ridgewood Road. Out in the middle of nowhere, but there's nowhere else to go. Out in the middle of nowhere, but there's nowhere else to go. Old man Crutchfield yelled at me get up off the bar. So I opted to slide off the bar stool. Man, I didn't get far. Fell on the floor with a big bang, laying like a bear rug. Kelly had to pick me up. Time to pull the plug. Just another night at Crutches over on Ridgewood Road. Out in the nowhere, but there's nowhere else to go. Out in the middle of nowhere, but there's nowhere else to go. There's a lady in the parking lot, but Dinah Supply always out on a hunt, looking for another guy tail pulled up in a Chevy van. Beer taps hanging on the mirror. Blasting a out the hoopoe song. Time to drink some beer. Just another night at Crutchies over on Ridgewood Road. Out in the middle of nowhere, but there's nowhere else to go. Out in the middle of nowhere, but there's nowhere go Just another night in crib sheets over on Ridgewood Road Out in the middle of nowhere But there's nowhere else to go Out in the middle of nowhere But there's nowhere else to go Out in the middle of nowhere But there's nowhere else to go R.I.P. Crutches Country Song Came On van Luke Bryan is een levendige en herkenbare song die het verhaal vertelt van iemand die van plan was om snel naar huis te gaan, maar uiteindelijk in een honky-tonk belandt. Another long, hard working day gone time to pack it up and head on home. sun's gonna rise, and I know I gotta do it all over again. There's only two ways through this town, and I don't ever take the other way around. I see the lights and I slow down. It's like they pull me in. I was gonna drive, I wasn't gonna stop. Then my old truck found a front row spot drop in, but I wasn't gonna stay. Then I heard a bar stool calling my name. Wasn't gonna let the bar twist my arm, but I'm helpless in a honky tonk. Said I wasn't gonna drink. And then a country song came on. blame it on ETC for keeping that neon burning on me. I was gonna drive by, wasn't gonna stop. Then my old truck found a front row spot. Gonna drop in, but I wasn't gonna stay. Then I heard a bar stool calling my name. Wasn't gonna let the bar twist my arm, but I'm helpless in a honky tonk. Said I wasn't gonna drink. cover van deze week. Het album Nielsen Sings Nelson is een eerbetoon aan Willie Nelson en dan mag deze song zeker niet ontbreken. Georgia en verhuisde later naar New York. Haar muziek is een mix van Americana, folk, pop en alternative. Willow's muziek is haar manier om met haar verleden om te gaan en haar verhalen te delen met de wereld.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 Delbert McClinton heeft samengewerkt met grote namen zoals Emmylou Harris, Bonnie Raitt en Tom Petty. Zijn muziek combineert elementen van blues, rock, soul en country. Two More Bottles of Wine is de eerste bijdrage van de inmiddels 84-jarige McClinton. When Rita Leaves en Lone Star Blues zijn nog twee prachtige werkjes van Delbert McClinton. She left a lipstick letter on the mirror Shattered on the bathroom floor All I could put back together was never see me no more. Took all her clothes but one red dress, the one she knows I like the best. All I could do was clean up the mess and wonder where she had gone. I had a sky blue ragtop Mustang 1964. She drove it off into the night till it just wouldn't go no more. She caught it right on into town, bought some gas and laid the top down. Then she burned that pony to the ground the desert in New Mexico When Rita leaves. liefde. Country Flashback. last weekend out in El Paso, so I signed up to ride. I drew a bull called Original Sin of Figured this was something I could win Cause the devil's on my side I was having myself one hell of a ride When I, I ended up disqualified Cause that danged old bull just up and died Before they blew the whistle When I got them North Texas blues cattle, so I got on part-time hauling gravel with some outfit from Seattle down here building custom homes. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Marty Bush staat bekend om zijn Americana en Country. Live Till You Die is onderdeel van zijn album The Long Way Home. De song heeft een krachtige boodschap over het volledig leven van je leven en het omarmen van elke dag. same haar veelzijdigheid als muzikanten met een combinatie van fiddle, zang en dans. Kelly Tortier, we kennen haar nog van de Bobby LaLonde Band, heeft een unieke stijl die traditionele folk en country combineert met moderne invloeden, wat haar muziek zowel tijdloos als fris maakt. In Mick or horen we Celtic invloeden. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. thing pride. There's so much to enjoy and be seen. Thanks to all the spotlight. He said he'd the day. De songs zijn vooral geïnspireerd op de rug van mijn paard, terwijl ik vee naar de volgende weide of zet hokken dreef. Ik zong ze in mijn telefoon in de hoop dat ik de ontluikende melodie of gedachten niet zou vergeten. Aldus Jenna Paulette. The Devil's an Angel was haar eerste bijdrage. Nu nog Prairie Primrose. You dance in the wind like nobody's watching, like I always wish that I could. When hooves are some cowboys, boots come a stomping, you always spring back just as good. Prairie primrose, prairie primrose, teach me a lesson, prairie primrose prairie primrose, your wisdom's a pearl. Prairie primrose, prairie primrose, you don't. there in the world.